Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het KNMI geeft voor morgenochtend voor een deel van het land code oranje af vanwege hevige sneeuwval. Vanaf 8 uur ochtends geldt de waarschuwing voor de provincies Gelderland, Utrecht en Noord-Brabant. Vanaf 10 uur ook voor Limburg. Er kan plaatselijk 5 centimeter sneeuw per uur vallen. Tot die tijd geldt voor bijna het hele land code geel... omdat het ook vanavond en vannacht al glad kan zijn door winterse buien of bevriezing van natte wegen kabinet is bereid mee te betalen aan moderne Leopard 2-tanks... die andere landen naar Oekraïne sturen. Dat heeft minister Ollengren van Defensie gezegd tegen persbureau Bloomberg... in het Zwitserse Davos. Een dag voor de NAVO-bijeenkomst in Ramstein... over wapenleveranties aan Oekraïne. Nederland heeft eerder al meebetaald aan tientallen oude Sovjet-tanks... die Tsjechië aan Oekraïne heeft geleverd. Marokkaanse gerechtshof heeft twee Nederlanders veroordeeld tot de doodstraf... voor een vergismoord in een café in Marrakesh in november 2017. Het tweetal was volgens de Marokkaanse politie ingehuurd... om een vijand van Ridouan Taghi te liquideren. In plaats daarvan schoten ze een ander dood, de zoon van een Marokkaanse rechter. De doodstraf wordt in Marokko al decennia lang niet meer uitgevoerd. Het autobiografische boek Spare van de Britse prins Harry is binnen een week wereldwijd 3,2 miljoen keer over de toonbank gegaan. Alleen al in Amerika werd het boek 1,6 miljoen keer verkocht. De verkoopcijfers zijn vergelijkbaar met de memoires van Barack Obama. In het Verenigd Koninkrijk werden 400.000 exemplaren van Spare verkocht. Het weer. Vannacht is het tijdelijk meest droog met een graadje vorst en kans op gladheid door bevriezing van natte weggedeelten. Morgenochtend volgt vanuit het noordwesten een buiengebied met in de kustgebieden vooral regen. Landinwaarts valt sneeuw. Voor de provincies Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg geldt dan code oranje. Het wordt maximaal 1 graad in het oosten en zuidoosten tot 5 graden aan zee.